Als het plan doorgaat zou je binnen de EU weer vrij kunnen reizen... als je maar een speciale QR-code op je telefoon hebt, zegt correspondent Kiesja Hekster. Zo'n QR-code kan je krijgen als je twee keer gevaccineerd bent. Ook als je een negatieve PCR-test hebt gekregen. Of als je kan aantonen dat je recent corona gehad hebt. En daarmee eh, kun je dus toegang krijgen tot andere lidstaten. Landen kunnen nog wel extra regels toevoegen, zoals een quarantaineplicht... maar daarvoor hebben ze dan wel toestemming nodig van de Europese Commissie. Komt een nieuwe wet aan om de bankrekeningen van moskeeën en moskeescholen te kunnen blokkeren, zegt minister Dekker. Als er een sterk vermoeden is dat met dat geld invloed wordt gekocht in maatschappelijke instellingen die daarmee dingen doen die we niet willen. Die daarmee eigenlijk aanzetten tot haat, geweld en discriminatie. Er wordt al heel lang geprobeerd om wat te doen aan het geld dat sommige moskeeën krijgen. Maar in de praktijk blijkt dat nog lastig. De Belgische viroloog die ondergedoken zit na bedreigingen, Mark van Ranst, krijgt ook dreigberichten uit ons land. Hij zit al weken met zijn gezin op een geheime plek, omdat hij wordt bedreigd door een extreemrechtse militair. Die is nog steeds niet gevonden. En tot die tijd blijft Van Ranst dus op zijn schuiladres. En Donny van der Beek zit niet langer bij de oranje selectie van het Nederlands elftal. Hij is geblesseerd, maar waaraan, dat weten we niet, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg. Dat heet tegenwoordig privacygevoelige informatie te zijn. Hè. Daar zegt eh, een club, of in dit geval een bond, helemaal niks over. Maar gisteren was inderdaad nog het verhaal dat hij lichte klachten had. Toen hadden we het idee, dat duurt een dag, misschien twee dagen. En dan kan hij wel weer vol met de groep eh, meetrainen. Maar vanmorgen om eh, net voor 11 kwam er een persbericht van de KNVB. En in één keer, patsboom, was klaar voor Donny van der Beek. Hij gaat niet mee naar het EK. Het weer. Op steeds meer plekken schijnt de zon. Al ontstaan er vanmiddag ook wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 25 graden. Morgen kan het 26 graden worden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.